11 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Chinese consulaat in de Pakistanse havenstad Karachi... is aangevallen door drie zelfmoordterroristen. Een beveiliger wist te voorkomen dat de aanvallers het complex bereikten. Daarna brak een vuurgevecht uit. Eerder werd gemeld dat er twee agenten en de daders zijn gedood. Nu blijkt dat er ook twee mannen zijn doodgeschoten... die een visum voor China kwamen halen. De aanslag is opgeëist door een afscheidingsbeweging. Een adviescommissie raadt de Franse president Macron aan de wet te veranderen om Afrikaans erfgoed terug te geven. Macron vroeg vorig jaar aan experts wat er moet gebeuren met roofkunst uit Afrika. Zo'n 90% van het Afrikaanse erfgoed ligt buiten het continent. Volgens Macron zijn er wel historische verklaringen... waarom een groot deel van het culturele erfgoed van Afrikaanse landen in Frankrijk ligt. Er is er geen goede rechtvaardiging voor omdat het in Frankrijk verboden is om staatseigendom over te dragen... moet de wet worden aangepast. De stijging van tarieven in de kinderopvang blijkt, blijkt waarschijnlijk beperkt tot zo'n 8 procent. Blijkt uit een steekproef van de NOS. Uiterlijk vandaag moet de kinderopvang melden wat de tarieven worden op 1 januari. De overheid trekt zo'n 250 miljoen euro extra uit voor toeslagen voor kinderopvang. Als de tarieven inderdaad met 8% stijgen... gaan de meeste ouders met kleine kinderen er per saldo iets op vooruit. En treinstations in Nederland krijgen er zo'n 25.000 fietsparkeerplekken bij. Dat meldt staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De meeste nieuwe fietsenstallingen komen bij Amsterdam Centraal... in een kelder onder het ei. Verder worden 15 fietsroutes aangepast of opnieuw aangelegd... zodat fietsers sneller kunnen doorrijden. Het weer dan nog, geregeld zon, maar vanuit het zuiden nog kans op een bui. Het wordt 5 graden in het noorden tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen wisselvallig en kil. In de middag en avond mogelijk ook natte sneeuw.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.